Jonas trotseren de grootste orkaan. Jim, Johnny en Jonas, om samen naar Hawaii te gaan. Jim, Johnny en Jonas, die reizen zo ver over zee. Maar steeds dragen zij in hun harten het lied van Hawaii met zich mee. De nacht is zilver van sterren. De zon is ondergegaan. En zacht weer van verre. Een lied dat matrozen verstaan. Dat lied vertelt van de rozen. Die bloeien in wondere pracht. Het zegt de vrienden matrozen. Dat daar het geluk op hen wacht. Jody en Jonas trotseren de grootste orkaan. Jim, Jody en Jonas om samen naar Hawaii te gaan. Jim, Jody en Jonas die reizen zo ver over zee. Maar steeds dragen zij in hun harten het lied van Hawaii met zich mee. Jonas, trotseren de grootste orkaan. Jim, Jody en Jonas, om samen naar Hawaii te gaan. Jim, Jody en Jonas, die reizen zo ver over zee. Maar steeds dragen zij in hun harten het lied van Hawaii met zich mee.